dat het uiteindelijk maar 40 mensen lukte om aan boord te komen. Dat waren niet eens de Nederlanders en Afghanen die geëvacueerd zouden worden, vertelt correspondent Alette André. Nederlanders die op de passagierslijst stonden uh, melden dat ze bij het vliegveld waren op de aangegeven tijd. Maar eh, ja, dat, er, dat ze er niet doorheen kwamen, dat ook helemaal niet duidelijk was hoe dat dan zou moeten. De Nederlandse student Moussa lukte het niet eens om bij het vliegveld te komen. Hij is tijdelijk in Kabul om voor zieke familieleden te zorgen. Hij wilde gisteren terugvliegen met het Nederlandse vliegtuig, maar dat mislukte vertelde hij gisteravond telefonisch aan zijn ongeruste zus. Ik heb blijkbaar de vlucht gemist. Om de tijd van hier, half acht, had ik een mail gekregen van Duza... dat uh, uw vlucht vertrekt om uh, eh, 8 uur 15. Maar ik kon er sowieso niet heen gaan, omdat het avondklok is. Dus in het donker is het te gevaarlijk buiten. Er is nu weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Kabul... om daar alsnog mensen weg te halen. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot boven de 1900. En het zal waarschijnlijk nog verder stijgen. Reddingswerkers hebben nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen doorzocht. Gaat lastig door het slechte weer. Over Haiti is een tropische storm met heel veel regen geraast... waardoor straten en huizen zijn ondergelopen. Het gepuzzel voor een nieuw kabinet gaat vandaag verder. Gisteren zaten VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag al aan de koffie met de informateur... Ze bespraken daar al wat zij belangrijk vinden in een nieuw kabinet. En vandaag gaan die gesprekken verder met CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De tissue die Lionel Messi gebruikte toen hij zijn afscheid bij Barcelona aankondigde is te koop. Een journalist pakte het natte papiertje na de persconferentie op... en verkoopt het volgens verschillende media nu voor 1 miljoen dollar. Hij zegt dat in de zakdoek genetisch materiaal van Messi zit... dat je kan gebruiken om later ook een goede voetballer te worden. Het weer veel wolken vandaag, soms een buitje. Af en toe komt de zon er doorheen. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Bad Oeverdorp. De vertraging is ruim een kwartier. A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. De A10 Noord tussen Durgedam en Landsmeer.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 De EU is tegen deze zogenoemde gouden paspoorten. Eerder werden Malta, Cyprus en Moldavië ook al op de vingers getikt. Banken blokkeren geregeld rekeningen van organisaties die ze zien als verspreiders van nepnieuws over corona. Volgens NRC hebben in de afgelopen maanden zeker acht invloedrijke internetkanalen te horen gekregen dat ze daarmee moeten stoppen of werd hun bankrekening geblokkeerd. Als alles goed gaat landt vandaag opnieuw een vliegtuig in Kabul om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum te evacueren. Er gaan zo'n 60 militaire beveiligers mee om die evacuatie te begeleiden. Het weer, flink wat bewolking, maar de zon breekt ook af en toe door. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, non tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'emmène. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de remède. Chérie, coucou, fais-moi mm, mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais à hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Hum, Appelle-moi Catalina, mais à hum. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc.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 Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea, Pour qui tu te prends, joie en and I'm broke as a duizenden badplaats. Ook in de zomer.